Uur. Bouwman met het NOS Journaal. De politie is begonnen met het beëindigen van de blokkade op de A12 bij Den Haag. Aanhangers van Extinction Rebellion blokkeerden daar vanaf het begin van de middag de snelweg... uit protest tegen de overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. De burgemeester van Den Haag heeft opdracht gegeven de weg vrij te maken. Wie niet vertrekt, wordt aangehouden. De politie was tot 5 uur vanmiddag niet beschikbaar om in te grijpen. Ze voerden actie voor een vroegpensioenregeling. China is minder aantrekkelijk geworden voor Europese bedrijven, zegt de Europese Kamer van Koophandel. Steeds meer bedrijven investeren liever in landen als India, Indonesië en Vietnam, waar ze het ondernemingsklimaat beter vinden. Uit een enquête blijkt dat 70% van de ondervraagde Europese bedrijven de winstmarges in China onvoldoende vindt. Ook klagen ze dat ze in China worden uitgesloten van openbare aanbestedingen en dat intellectuele eigendomsrechten niet goed worden beschermd. De voormalig voorzitter van de evangelische omroep, Arie van der Veer, is overleden. Van der Veer was 18 jaar lang voorzitter van de EO en in de jaren 90 ook vicevoorzitter van de NOS. Daarnaast presenteerde hij EO-programma's als Nederland Zingt, De Kapel en Nederland Zingt op zondag. Van der Veer was ook predikant. De afgelopen jaren kampte hij meerdere keren met gezondheidsproblemen. Arie van der Veer was 82 jaar. Lorena Wiebes is Europees kampioen wielrenner geworden. In de wegwedstrijd over 162 kilometer won ze de sprint. De Nederlandse werd in de straten van Hasselt goed afgezet door haar ploeggenoten... en maakte het met veel overmacht af. Oud-wereldkampioene Elisa Balsamo werd tweede, de Poolse Daria Pikulik derde. Lorena Wiebes is de eerste vrouw die twee keer Europees kampioene op de weg is geworden. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het flink af naar zo'n 6 graden.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 Tot de zon is al schijnend, is de nacht van ons beiden. de nacht voor ons aan. we zoele avond zoals enkel in dromen. Dit verlangen waar wij niet aan ontkomen. Schud met je billen, gooi je haar los, laat mijn handen je tillen. Hou me vast en laat het ritme ons leiden. De wereld is nog slechts van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven wat je nooit hebt gekregen. Tot de zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden. Door jou ga ik leven, mijn hart wil ik geven. Wie is van ons beiden, wil deze nacht bij je blijven. Aan jou zal ik geven, wat je nooit hebt gekregen. Tot de zon is al schijnen, is de nacht van ons beiden. all-time classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment voor u met Fred Heij. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Haar naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Thank you. hier in de sloot. En ik ga varen op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. hoort ze eh, hier. Het is tijd om los te laten, het is tijd om op te staan. Kijk eens in je ziel en stel jezelf de vraag. Geen nacht met jou, dat smaakt naar meer. Zoals je naar me kijkt, wil ik jou weer. Hits, naar hits. Kom dan met mij, nacht. doe zeg nu beste Hollandse hits. Ook het komend uur. De beste Nederlandstalige hits. Na de fikse scheldpartij dacht ik nu is het voorbij. Ik ga pleiten heeft geen zin zo door te gaan. Want wat hebben we eraan? Elke keer. En ik smeet de deur in het slot. Ik zat helemaal kapot. Nou, dat was het dan. al deed het heel veel pijn. Wat zo goed was in het begin. En zo mooi had kunnen zijn. Ik kan niet zonder jou. Ik heb geprobeerd, maar het lukt niet zonder jou. En nu heb ik berouw. ik je show un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu... Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, je vous revois me sourire. j'étais see. Cause you don't care. Well, please set me free.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 De drie op een rij van Fred Heij. van Fred Heij. luistert naar Entertainment for You. Goudgele stranden en buivende palmen. De sterren verlichten de diepblauwe zee te dansen, daar lagen mijn kansen. Het ritme dat nam heel mijn hart met zich mee. Ik voelde je lichaam dicht tegen het mijne. Ik sloot mijn ogen en dacht aan iets meer. Tot jij besloot om ineens te verdwijnen, maar ik leg me daar niet bij neer jou morgen hier weer eens tegenkom Als jij weer met me danst en je draait je om Loop ik achter je aan Nee, jij mag mij een tweede keer niet laten staan Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom Neem ik jou in mijn armen Zet je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Ik zit al uren te wachten, te duren, maar nergens zie ik nog een glimp van jouw Ik voel nu een gevecht tegen uren, zolang heel mijn hart nog op jou hopen. Maar Is er een ander die thuis op je wachten? Of was deze nacht dan niets meer dan een spel? Ik weet hoe jij nu mijn pijn kan verzachten, maar dat vertel ik nog wel. Als jij weer met me dans en je draait je om Loop ik achter je aan Nee, je mag mij een tweede keer niet laten staan Als ik jou morgen hier weer eens tegenkom Neem ik jou in mijn armen en vraag waarom Wat ik fout heb gedaan Zet je hart voor me open, laat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Nee, ik laat je zomaar niet gaan. Dit is Entertainment for You, met de allerbeste hits uit je eigen taal. Wie kan mij slokje op. Hoe waren t-shirtjes, alles plakt smaak naar droog. Maar ook de Duitse slagers vergeten we niet. Rode rozen zijn die ewigen boten der lieve. Aber leider, aber leider is toch niet zo vergänglich wie sie. Of hoor je liever een Engelse plaat? Oh, Het kan allemaal op www.zfmartiesten.nl terug. Smolten ons daar tot een liefdespaar. Ik zal die avond nooit vergeten. Eén In het hoofd, in het hart. Ik voel mijn lichaam trillen. Als ik je daar zie staan. Lachen naar een ander. Wat doe je mij toch aan? soms je wonden? Deed ik jou zo pijn? Iedereen maakt fouten, maar zouden we anders zijn? Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. Jij stond daar alleen, ik zag al meteen dat jij steeds keek naar mij. Ik keek jou ook aan zag ik je gaan. Ik eens stond je heel dichtbij. Ik voelde je hand, daar ging mijn verstand. Ik wist niet meer wat. Als ik naar haar keek, misschien houdt zij ook van mij. Straks gaan we naar huis, dan breng ik haar thuis. De nacht is dan zo voorbij. De wereld draait rond, ik ga door de grond. Als zij zegt ik vind je lief, mag ik je misschien heel gauw weer eens zien. Want jij bent mijn harte die. Als lied gaat het gebeuren, dit wordt mijn dag. Met een lach, kijk jij me aan. En ik vroeg aan jou, waar kom jij vandaan? zo'n meid, nog nooit gezien. Jij gaat voor mij, wat je verdient. Zo'n meid, nog nooit gezien. Kom je kom, voel je vrij. Kom schatje, kom schatje, kom bij mij lege dagen. Kom schatje, kom schatje, kom bij mij. Kom schatje, kom. favoriete radio. U luistert naar Entertainment for You. Ja, gezellig Fred. lees jouw brief die je mij hebt geschreven. Ik voel het verdriet op dat stukje papier. Jij komt niet terug en je stapt uit mijn leven. Jij zoekt het geluk, niet met mij en niet hier. maar ik hou jou niet tegen. Ik gun jou het geluk, dat is ook houden van. De sleutel hoef jij mij nog niet terug te geven. Heb je morgen spijt, weet dat jij komen kan. Entertainment for you. Meer dan radio. Ik loop wat eenzaam door de straat. De klok slaat twee en het is al laat. Maar er wacht niemand op me thuis Dus waarom moet ik naar huis Naar die kille eenzaamheid Ik dacht misschien komt het ooit goed Maar had ik jou maar nooit ontmoet Hier sta ik dan opnieuw alleen Zonder liefde om me heen Maar dat is verleden tijd ik zal geen traan meer om jou laten. Want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven. Dit geluk was maar voor even. Dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten. Mijn hart is leeg, maar ik moet door kan niet langer blijven dromen. Wachten tot je terug zult komen, want daar heb je sprookjes voor. Vandaag is weer een nieuwe start. Ik heb genoeg verdriet gehad ik kijk maar liever niet terug, dat is nu achter de rug. Ik wil weer mezelf zijn. Ik sta weer stevig op de grond. En zie wel wat er weer van komt. Ik was de weg heel even kwijt. Dat was jammer van de tijd. Maar dat zal voortaan anders zijn. Ik zal geen traan meer om jou laten. Want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven. Dit geluk was maar voor even. Dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten. Mijn hart is leeg, maar ik moet door ik kan niet langer blijven dromen, wat een potje terug zal komen, want daar heb je sprookjes voor. Ik zal geen traan meer om jou laten, want morgen is er weer een dag. Ik moet weer verder met mijn leven, dit geluk was maar voor even, dat ik dat niet eerder zag. Ik zal geen traan meer om jou laten.